In een brief van premier Balkenende schrijft de prins dat door de publiciteit het risico bestaat... dat elke misslag rond het project wordt uitvergroot en dat het project daardoor wordt benadeeld. Volgens Willem-Alexander kost de voorgaande discussie een hoeveelheid tijd en energie... die juist in deze periode van crisis en andere zaken moet worden besteed. Dat geldt ook voor ons eigen werk in Nederland, schrijft de prins. Willem-Alexander benadrukt dat het project in Mozambique op koers ligt. Hij zei wel dat in Mexico dat er slapeloze nachten van heeft als aan zijn integriteit wordt getwijfeld. Staatssecretaris De Jager moet van de rechter een uitspraak over een advocaat rectificeren. De Jager zei in een uitzending van De Wereld Draait Door dat advocaat Barat Singh zwartspaarders wel eens adviseert om illegaal te blijven werken. Zwartspaarders zijn mensen die geld onttrekken aan het oog van de fiscus door het te zetten op een bankrekening in een belastingparadijs. De advocaat voelde zich geschaad in zijn reputatie, zijn eer en goede naam en spande een kort geding aan. De rechter in Den Haag gaf Baratsing Singh gelijk en veroordeelde de staatssecretaris tot rectificatie van zijn uitspraak op de voorpagina van vier landelijke dagbladen. De PvdA wil onderzoeken of telecombedrijven hun mobiele netwerk kunnen delen als een van de bedrijven een storing heeft. Deze week was er een grote storing bij Vodafone waardoor veel mensen niet konden bellen of sms'en. Als het technisch mogelijk is zou bij een storing het ene bedrijf capaciteit beschikbaar moeten stellen aan het andere, zegt het Kamerlid Van Dam. Hij verwijst naar soortgelijke methodes als een elektrische centrale uitvalt. Volgens de PvdA laat de storing zien hoe afhankelijk mensen zijn van het mobiele telefoonnet. Het weer, toenemende bewolking, vooral het westen en noordwesten gevolgd door regen. Morgen droog, zondag buiig en met 13 graden blijft het zacht.